De herkomst is onbekend. Met een veegarm wordt de olie bij elkaar geveegd en de dikkere stukken worden opgezogen. De Waddenvereniging vindt dat de politiek meer moet doen om olievervuiling tegen te gaan. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer over de verontreiniging bij Tessel geïnformeerd. Het leger van Malta heeft het schip in handen gekregen... dat op de Middellandse Zee was gekaapt door migranten. De bemanning van het Turkse tankschip nam gisteren voor de kust van Libië... meer dan 100 migranten aan boord. Toen die doorkregen dat het schip naar Libië ging en niet naar Europa... kaapten ze het schip. Ze dwongen de kapitein koers te zetten naar Malta. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini spreekt van het eerste geval van piraterij op volle zee door migranten. Het schip vaart nu naar Malta waar de politie de migranten opwacht. Nu het Lagerhuis de andere varianten voor de brexit verworpen heeft... wil de regering mee toch weer proberen de oorspronkelijke deal in stemming te brengen. Die is al twee keer met een grote meerderheid weggestemd. Het is ook nog de vraag of de Lagerhuisvoorzitter een stemming toestaat... omdat dezelfde motie niet opnieuw mag worden voorgelegd. Bij een ernstig verkeersongeluk in Guatemala in Midden-Amerika zijn zeker 32 doden gevallen. Negen mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in het westen van het land. Een groep mensen stond op een slecht verlichte weg, waarschijnlijk na een eerder ongeluk. En de groep werd geschept door een vrachtwagen. Dan het weer. Eerst bewolkt, mogelijk wat regen, later ook zon en het wordt een graad of 14. Ook morgen rustig weer en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging onder meer nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier op onthoudt. Ook een kwartier vertraging op de A10, de ring noord van Amsterdam... voor de Koentunnel. Tussen Afrit Volendam en Amsterdam-Hemhaven staat 5 kilometer file. Op de A27 van Almere naar Gorkum is het nog druk... tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Daar nog 20 minuten vertraging. Het heeft ook nog te maken met de nasleep van een pechgeval eerder vanmorgen.